Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ben je ondernemer, dan zijn je adres en telefoonnummer straks beter beschermd. Gaat vanaf volgend jaar gebeuren, heeft het kabinet besloten. Nu zijn die gegevens vrij makkelijk te vinden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Maar straks kunnen alleen overheidsorganisaties en groepen die wettelijk toestemming hebben, zoals deurwaarders, bij die info. Betekent dat je minder last hebt van irritante en intimiderende marketingbelletjes van allerlei clubs die je iets willen aansmeren. Mensen die zich laten omscholen tot basisschoolleraar staan, staan, soms veel te snel voor de klas, zegt de onderwijsinspectie. Veel van die zij-instromers werken tijdens hun studie, maar dat moet beter worden begeleid. Ook onderwijsminister Slop ziet dat. Er zijn ook al behoorlijke stappen ingezet, maar eh, dat is natuurlijk nog niet voldoende. Dus daar moeten we echt eh, goed eh, gericht aan de hebben. Ik ben overigens wel heel erg blij met de zijinstromers. Als je nu op de weg zit, verlang je waarschijnlijk terug naar de lege wegen tijdens de coronacrisis. Volgens de ANWB is het de drukste spits van dit jaar tot nu toe. Rond half vijf stond er 650 kilometer aan file. En vanavond worden de Gouden Kalveren uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste filmprijzen. Het was door corona een moeilijke periode voor de Nederlandse filmindustrie. Maar onder meer door streamingsdiensten zijn ze er vrij goed doorheen gekomen. Vandaag komt de eerste Nederlandse speelfilm uit op Netflix, Forever Rich. Niet in de bioscoop dus. De regisseur. Nou, aan de ene kant is dat jammer, want je bent als maken natuurlijk altijd eh, het liefst in de bioscoop. En eh, dat is de beste kwaliteit, geluid, beeld. Maar het heeft heel erg voordelen. Netflix geeft heel veel vertrouwen. We hebben de film in heel korte tijd kunnen maken. De Oost, Slag om de Schelde en De Veroordeling kwamen wel uit in de bios. Met steun van de overheid is de Nederlandse filmindustrie op de been gehouden. Maar of die ook overeind blijft, is nog maar de vraag volgens deze filmjournalist. De sector bestaat vooral uit ZZP'ers. Die mensen zijn niet per se gesteund tijdens de coronatijd. De plannen van de overheid waren meer gericht op grote bedrijven en vaste werknemers. En hoeveel mensen dat gekost heeft en of het in de toekomst een probleem wordt, dat gaan we nu zien de komende tijd. Het weer nog. Er trekken regenbuien over met een flinke wind. Morgenochtend begint je weekend droog. Er trekken er pittige plensbuien over. Het wordt zo'n 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 20 files. De files met de meeste vertraging staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Bad Oeverdorp en Roedevaartsveen. Drie kwartier vertraging. Op de A9 Diemen richting Amstelveen tussen knopen Diemen en Amstelveen 10 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam voor knopen Meer richting Den Haag 10 minuten. A27 Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en knopen Eemnes een kwartier.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 waarin ze worden opgedragen om voor de rechter te verschijnen. De tolken zijn ondergedoken, maar dan kan ook hun familie worden vervolgd. De onderwijsinspectie heeft een klacht gekregen over een reformatorische schoolbestuurder uit Gouda... die in een column had geschreven dat de strijd tegen seksuele taboes een strijd tegen het christendom is. En in een aantal studentenflats in Tilburg is een feestverbod opgelegd... omdat de buurt er te veel last van heeft. De woningcorporatie dreigt zelfs met huisuitzetting. En het weer, de regen trekt vannacht weg. Morgen begint droog en vrij zonnig, maar later op de dag opnieuw regen...